Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern stapt op. Ze stelt zich niet herkiesbaar en legt volgende maand al haar functie neer. De sociaaldemocraat zegt na ruim vijf jaar niet genoeg energie te hebben... voor een volgende ronde als leider van het land. De komende dagen stemmen leden van haar partij over de opvolging. In oktober zijn er verkiezingen. Toen ze aantrad in 2017 was Ardern de jongste vrouwelijke premier ter wereld. Wetten en regels van de overheid zijn nog altijd moeilijk uit te voeren... staat in een rapport dat is aangeboden aan Kamervoorzitter Bergkamp. Het rapport is opgesteld door uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst, het UWV e en de IND. Mensen die afhankelijk zijn van de overheid lopen daardoor steeds vaker vast... en krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, staat in het rapport. Het kan nog tot 2030 duren voordat alle gedupeerden van de toeslagenaffaire volledig gecompenseerd zijn. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Nieuwsuur. De gemeenten helpen mensen die nog op hun geld wachten en hebben daar hun handen vol aan, zegt VNG-bestuurder Heikoop. De wachttijden lopen nog extra op, doordat veel mensen die zich melden helemaal geen recht blijken te hebben op compensatie. Schiphol denkt in het voorjaar weer meer reizigers te kunnen verwerken. Maar dan moeten de luchtvaartmaatschappijen hun vluchten wel beter over de dag spreiden. Daarover wordt overlegd. Nu geldt er nog een maximum van 50.000 reizigers per dag vanwege het tekort aan beveiligingspersoneel. Inmiddels zijn er veel beveiligers geworven... waardoor er vanaf eind maart 70.000 mensen kunnen vliegen. Maar als luchtvaartmaatschappijen de meeste vluchten nog steeds ochtends laten vertrekken... dreigt de boel opnieuw vast te lopen, zegt Schiphol. Het weer in het zuiden en oosten kan het flink regenen. Ook sneeuw of natte sneeuw is mogelijk. In de loop van de ochtend wordt het droog. Vanuit het westen breekt de zon door.